uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Alle grote evenementen in Noord-Brabant worden afgelast... in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het heeft de NOS vernomen uit verschillende bronnen. Het is nog niet bekend welke evenementen allemaal worden afgelast. Dat wordt vanmiddag bekendgemaakt op een persconferentie... van de Brabantse veiligheidsregio's. Het eerstvolgende grote evenement is de paardenshow Indoor Brabant. Die zou aanstaande donderdag beginnen. In Tilburg zijn 28 medewerkers van een ziekenhuis besmet met het coronavirus. Het blijkt uit een steekproef die het Elisabeth ii Steden ziekenhuis op verzoek van het RIVM heeft gehouden, onder ruim 300 personeelsleden. De 28 medewerkers waren niet in risicogebied geweest en hadden geen contact gehad met een besmette patiënt. Toch hadden ze milde luchtwegklachten. De besmette medewerkers gaan in thuisisolatie totdat ze beter zijn. Het RIVM heeft een vierde coronadode bevestigd. Dat is een vrouw van 78 uit Goorle. Zij had al een zwakke gezondheid. Minister Bruins voor Medische Zorg zegt dat er schaarste begint te ontstaan aan testkist testkits voor het coronavirus. Voorlopig is het in ieder geval nog geen probleem, zegt Bruins. Hoeveel kits er nog zijn, kan hij niet zeggen. De minister noemt verder de maatregelen die Nederland treft tegen het virus passend. Volgens hem blijven ze erop gericht het virus in te dammen... en het normale leven zoveel mogelijk te laten doorgaan. Hij benadrukt dat de aanpak van het kabinet is gebaseerd op adviezen van experts. En de Tweede Kamer vindt het goed dat koning Willem-Alexander excuses heeft aangeboden voor Nederlands geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd tussen 1945 en 1949. Een aantal Kamerleden vindt dat er meer moet gebeuren. De SP bijvoorbeeld wil excuses voor de hele kolonisatie vanaf ongeveer 1600 tot de periode na de Tweede Wereldoorlog. Het weer vanuit het westen vaker droog temperatuur 13 graden. Morgen in het zuiden regenachtig, in het noorden wat meer droog en zon. En het wordt 13 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 is ZFM. Fucking with a man, things that I could get rid of. Ain't nobody give it up. I made a few mistakes I regret it nightly. I broke a couple. up into my head with your fingers in it. Love it when you turn me on. Young Sarah, a little bit of love drunk in the middle where they get down to our favorite song. I made a few mistakes I regret nightly. I broke a couple hearts woman like me. Soon as I brush up on them, I can tell he like me. You know all the on them, I try to swipe me. Now that up, he could afford to ice me. Tell him that's a back for me, bitch, in all your area. But the more bad bitches, then the more merrier. Baddies to my left and to the right, a little scary. Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy? billion. I'm getting my billion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon. I switch it up for every era. I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki. I'm really mom. Uh, Apple cut the check. I want all this money. Seven up, go grip the tech and leave all this bloody. It, it's the queen and little mix skated on. I'm sorry. My daddy is Indian. All this curry. Mm. Woman like me, like a woman like me, la la la, woman like me. I'ma say you to should last. God forbid something happens.